Dit is Maud met het NOS Journaal. De recherche heeft nieuw belastend materiaal gevonden tegen politiemolk Mark M., meldt NRC. Bij een inval bij een makelaar in Den Bosch werd in februari een kleine 2 ton in contanten, drugs en een doos met vertrouwelijke politieinformatie gevonden. De makelaar zou huurpanden hebben geregeld voor de hennepteelt, meldt NRC. Mark Emmett Weert wordt ervan verdacht dat hij in 2015 informatie uit het politiesysteem heeft gestolen om die vervolgens door te sluizen naar criminelen. Het Fonds National van Marine Le Pen is naar het Franse kiescollege gestapt na meldingen van mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen van komende zondag. De campagneleider van Le Pen zegt dat stembiljetten met haar naam en een aantal kieskringen zijn ingescheurd, terwijl die van haar concurrent Emmanuel Macron intact zijn. Verder zouden enkele burgemeesters hebben opgeroepen om niet op Le Pen te stemmen. In de laatste peilingen gaat Macron op kop. Bij de grootschalige fraude met beleggingen in onder meer windmolens... zijn meer dan duizend beleggers gedupeerd, dat meldt de Gelderlander. De FIOT doet al langer onderzoek naar beleggingsfondsen als Hollandse Wind en Centurion. Die beloofden hoge rendementen en haalden veel geld op, maar gingen daarna snel failliet. Vorig jaar werden drie kopstukken veroordeeld tot drie en vier jaar cel. In maart werden nog drie verdachten opgepakt. De Nederlandse regering wil niet dat Turkse Nederlanders hier kunnen stemmen over de doodstraf in Turkije, zegt Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie heeft Turkije daar nog niet om gevraagd, maar werkt het kabinet er sowieso niet aan mee. President Erdogan kondigde vorige maand al aan dat hij een referendum wil houden over de invoering van de doodstraf. Oostenrijk en Duitsland gaan het stemmen daar verbieden. Het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of 7. Morgen eerst bewolkt, later geregeld zon.